uur. Gert met het NOS Journaal. De 300.000 slachtoffer van etnische zuiveringen, dat zegt VN-mensenrechtencommissaris Hussein. Het leger van Myanmar heeft de afgelopen weken de dorpen waar de Rohingya wonen aangevallen en in brand gestoken. Die acties volgden op de aanvallen van Rohingya-rebellen op verschillende politieposten. Regeringsleider Aung San Suu Kyi zegt dat het leger alleen jaagt op rebellen en niet op de hele Rohingya-bevolking. Volgens haar wordt er veel nepnieuws verspreid. VN-inspecteurs worden niet in het gebied toegelaten. De billboardcamera's op onder meer Amsterdam Centraal gaan voorlopig uit. De reclame-exploitant Exterion heeft dat besloten vanwege de commotie die over de camera's is ontstaan. Het bedrijf wil nog nadenken of de camera's definitief uitblijven. De beelden werden gebruikt om te kijken hoeveel mensen naar een reclamebord keken en hoe lang. Ook werd de leeftijd van kijkers ingeschat, evenals het geslacht. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek of de reclame-exploitant zich aan de wet heeft gehouden. Een eerste toestel met evacuees uit Sint Maarten is vanaf Curaçao vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn ongeveer 100 mensen. Ze komen later vandaag aan in Eindhoven. Vandaar vertrekt tegelijk een team artsen, verpleegkundigen en bouwkundigen richting Sint Maarten voor noodhulp. Koning Willem-Alexander en minister Plasterk gaan vandaag ook naar het eiland. Zij bezoeken onder andere een school waar getroffenen zijn opgevangen en ze kijken hoe het met de drinkwatervoorziening gaat. In Vlissingen hebben vandalen de trossen doorgesneden van een voormalig marineschip. De mijnenveger is daardoor afgedreven van de kade en tegen een brug gebotst. Er is ook een vlag van het schip verdwenen, zegt de politie. Het schip is intussen weer losgetrokken en teruggebracht naar zijn ligplaats. De brug raakte licht beschadigd. Het weer wisselt bewolkt en verspreid vallen er buien. Eerst vooral in het westen en noordwesten. Er is kans op onweer en lokaal kan er in korte tijd veel regen vallen. Aan zee rond het IJsselmeer is de wind soms hard en zijn windstoten mogelijk.